Het is vandaag 14 juli 2011 en dit is de 65ste aflevering van Donderslag. Hartelijk welkom, bonjour, bienvenue. En ook de luisteraars op hun vakantiebestemming, hartelijk welkom. Tot en met 1 september zijn we aan het zomeren en ook vandaag hebben we weer passende muziek. Vandaag komt Rob ook weer aan de telefoon en met een zomerse platenkeuze. En Theo Verriet is er ook weer bij met een nieuwe BlaBla-blog. Eh, ongeveer om kwart voor bier heb ik weer een recept. En we hebben de plaat voor je hoofd van deze week. En de donder van de Radio 501 Daverende Donderdag. Blijf lekker bij de radio. Ik ben er tot bieruur vanuit Studio 11. Hier is Brian Ferry met Let's Stick Together. En omdat het zomer is, heb ik hier van Grupo Sportivo Sleeping Bag. is op het ogenblik 14 juli. En dat betekent eh, even na tweeën dat ik Rob weer aan de lijn heb. En die zit al helemaal te wachten tot ik eh, zeg van zeg het maar. Zeg het maar. Ja, <laughs> ja zeg het maar. Nou, de tip. Het is geen 14 juillet. Ah, nummer. Dat is de nationale feestdag in eh, Frankrijk. Ja, het is geen Franstalig plaatje. Ook niet? Nee. Ja? Het is van een Nederlandse band. Nederlandse band? Een van de allereerste garage rockbandjes. Garage Was dat er toen al? Ja, ik weet niet over welke tijd je nou, praat. toen wel, ja. Toen, uh, tenminste zo staan ze omschreven. Ik, volgens mij bestond de term garage rock nog niet toen hoor. Oh. En, uh, Want we hebben het over de jaren 60. Jaren 60? Een Nederlandse, Nederlandse band uit de jaren 60. En, eh, <clears throat> ja ja. En vorige week ja. hadden we ook al iets uit, 19, eh, uit de jaren 60. Ja, het was uit 65. Nee, zijn we twee jaar verder. 67 hebben we het dan over. Ja, de tijd vliegt, hè? Ja, we zijn zomaar twee jaar verder binnen een week. Dat is ongelooflijk. Ja, en... Eh, eh, ja, ik belde jou net wel, maar ik, ik, vroeg me eigenlijk af waar je nu zit. Zit je nu aan het strand of op het terras of waar zit je? Waar ik zit? Ja, waar je nu zit, ja. Ja, ik zit nog steeds op zolder. Alweer? Ja, Vorige week ook al. Ja, alweer, inderdaad. Eh, ik heb niet een week lang op zolder gezeten. Nee, nee, <laughs> oké. Eh, heb je, nou ja, laat, eh, laat die zolder maar zitten. heb je, heb je nog een klein tipje dat, dat we een beetje kunnen gissen? Het heeft weer iets met de zomer te maken. Goh, dat is een goede tip. Nou, dan heb ik ook iets wat met de zomer te maken heb En wat heel bekend is geworden toen met de voetbal in Zuid-Afrika. En dat is eh, van Shakira. En dat ga ik nu draaien.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 for Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalegwa, anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalegwa, this time for Africa. I'm well, I'm a journey, biggie, biggie, mama, one, eh, two, Z. My sister's all salamat. Eh, hebben jullie ooit gehoord van Ben Lonkel Soul? Uh, Seven Nation Army. Ja, hij heeft eh, gespeeld op het Noordzee Jazz Festival afgelopen weekend. En dit is toch wel verschrikkelijk lekkere hedendaagse soulmuziek. We gaan luisteren. Ben Lonkel Soul. A Seven Nation Army couldn't know me back. go. groep Vaya Condios. Altijd heerlijke muziek, vooral zomers. En natuurlijk in deze zomereditie van Radio 5 dan in Donderslag. we will try to hold on to the edities met Vaya Condios. Het nieuwste album van John Allen is ook uit. Van het album Here Tonight. If you were here tonight I wouldn't feel so lonely I wouldn't need the morning light I'd be alright if you were here tonight if you were by my side. I wouldn't feel the cold wind. The distance wouldn't be too wide. I'd be alright if you were by my side stars go on shining, but they've lost all their charm. Though they keep on trying. You're only here tonight. The day wouldn't seem so far. Most of the time I'm feeling strong. I keep busy when the day is long. But when I close the door, the silence that surrounds me always makes me the feeling that I've been longing for. Stars go on shining, but they've lost all their charm. Though they keep on trying. Wat ik wel even kan vertellen, vandaag, morgen en overmorgen zijn er in Bruinisse de traditionele visserijdagen en mosselfeesten. En dat is in Zeeland. Uh, Counting Crows en Bluff.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 Ik ga er stiekem tussenuit. Vlucht weg naar een Dagen vertragen tot ze stil en staan. Geef me de tijd om mezelf in te vinden. Ik maak alles goed met mij. Blog.nl, 14 juli 2011. Het voetbalseizoen is alweer een tijdje afgelopen, maar we weten natuurlijk nog allemaal wie er kampioen van Nederland is. Dat is ons eigen Ajax. En bij de huldiging op het Museumplein werd me duidelijk dat de kwaliteit van de grasmat de doorslag had gegeven. Ajax zo de, scandeerde het legioen. En ze gingen nog verder met de verheerlijking van het Amsterdamse gras. En wie niet springt, die is geen zoot. Wie niet springt, die is geen zoot. En wie niet springt, die is geen zoot. En wie niet springt, die is geen zoot. Vinden zo de voetbal fijn. Als ze maar voor Ajax zijn. Waar komen zo de toch vandaan? Israël hier ver vandaan. En daar ligt dus het geheim van dit kampioenschap. In Israël. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. We gaan nog niet eten, maar hier zijn wel de monkeys met I'm a Believer.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 In, eh, even kijken, in maart van dit jaar eh, kwam eh, Gilbert Sullivan uit met een nieuw album. En het heet Gilbert Phil. Van het album Can I Leave the Rest Up To You. Now I'm not about to say what sweet face. This is a neat place. Here's why. We gaan even naar de Nederlandse band. Eh, eh, aandacht voor de Nits. En het nummer heet The Flower. She's walking through the snowflakes on the churchyard with a small bunch of flowers in her hand. She's putting tombstone of a young soldier who died on a desert sand. And it hurts. And it hurts. Solid ahead, where the flowers are gone, and the young men are dead, and the girls are alone with the hour. Life is floating away small red river of a desert sand. A river of picture moving 20 years is flowing through his head. flowers, where are the flowers? She was speaking alone in a meadow a summer long time ago. Life was endless desert and ocean. The host of a talk show is laughing and laughing. And people talk about the interior of the house and how they how they wanna change it. And it hurts. And it hurts. are gone and the young men are dead and the girls are alone with the hours. You bet she wandered lonely as a cloud of fields and hills. Well, all at once you saw a crowd of hoes, red puppies in a field. summer, long time ago, life was endless, a desert desert is an ocean. You dive deeper, deeper. You cannot find. Met Rogier van Diesveld op Radio 501. schijnt dat zonnebaden hartstikke gezond is, maar je moet wel je verstand gebruiken. Honderdduizenden Nederlanders zijn weer vertrokken voor een zonvakantie en urenlang zonnebaden op het strand is dan een van de gewone dingen die men doet. Het is lekker, maar is het ook goed? Onder de dermatologen heerst verwarring. Zonne is gezond, maar doe het wel met mate. Van zonne kun je huidkanker krijgen en deze boodschap zit er bij iedereen goed in maar liefst 1 op de 5 Nederlanders krijgt in zijn leven een vorm van huidkanker. Minder bekend is dat zonne ook erg gezond is. Het vermindert de kans op allerlei andere soorten van kanker, zoals borst- en prostaatkanker. En het vermindert ook botontkalking. Dat komt door de zon die ervoor zorgt dat ons lichaam door zijn invloed vitamine D aanmaakt. Je moet de zon dus niet mijden, maar je moet er juist in. Zeker oudere mensen kunnen daarvan profiteren zet ze iedere dag een half uur in de zon en hun botten blijven sterker. Om genoeg vitamine D aan te maken hoeft de gemiddelde Nederlander maar een kwartier tot een half uur per dag in de zon te zitten. Zorg ervoor dat je niet verbrandt. Ik heb ook nog een e-mail binnengekregen van Fred. We zijn druk bezig om alle kampeerspullen bij elkaar te zoeken. We gaan van het weekend weg richting het zuiden. Misschien kunnen we dan ook eh, naar Radio 501 luisteren. Vandaag staat donderslag aan. En oh ja, mijn eh, favoriete zomerplaat is Waiting on the Friend van de Rolling Stones. Kun je die van mij draaien? Nou, natuurlijk kan ik dat. Blijf luisteren, hij komt er namelijk zo aan. Ik ben er helemaal klaar voor. Dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. Een zomereditie. En eh, het is vandaag 14 juli 2011. En dit is de Radio 5 Lijn Daverende Donderdag. En die duurt tot 24 eh, uur vannacht. Dus, en ik ben er tot bieruur. Ja, en dan hebben we nog eventjes lekker een eh, ruim meer dan een uur te doen. Tot bieruur. Uh, dit is uh, Sou, Ze is Belgisch, 22 jaar, zingt Regga Muffin. never forget, yeah. voor je hoofd is deze hele week Pride Before Fall van de Spinshot.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 C'est con, ce qu'on peut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se fait à couvertir la peine à paper. Si nos veulent bien de pas nous figer, c'est le début de nos rêves qui tendent à se confirmer. C'est con à se cacher de soi-même. is de 12 gepasseerd. Dit even voor de jeugdige luisteraars. Eh, we gaan naar bieruur en dat is voor boven de 16. En dit gaan we doen met onder andere de donderdisc, vakantie-e-mails, de platenkeuze van Rob en een nieuw recept. We hebben dit jaar een speciale donderslag zomerrit gekozen en die komt iedere donderslag tot en met 1 september langs. En meer informatie over deze zomerrit kun je vinden op mijn weblog rvd lognl ik opende dit uur met de donderslag zomerrit. En die is van Zas en heet uh, Le Long de la Route. En voor de donderdisk losbarst is dit Doolin Delton van de Eagles. They were doolin, doolin Dalton, high or low, it was the same. Easy money and faithless women, red eye whiskey for the pain. Some just went stir crazy, Lord. Radio 501. Daverende donderdag. De donderdisc is vandaag tot middernacht Love, Love, Love van Jolien Chai. Did I Know van de nieuwe album. Radio 501. Dit is Radio 501. Is Radio 501. Er komt een tweet door van Inbreker met de tekst. Voor degenen die nog niet zo lang twitteren, geef hier alsjeblieft door wanneer je met vakantie gaat. Dank. Hashtag vakantie, please retweet. Ja, dat is een probleem. Eh, veel mensen beseffen niet dat het inbrekerschilde meekijkt. Het ziet dus niet eh, dat, je op de vakantie, eh, dat je op vakantie gaat of dat je op vakantie bent. En het is vaak helemaal niet moeilijk om te traceren waar je woont. Ik heb nog even naar het profiel van Inbreker gekeken en heeft 1330 volgers. En zelf heeft er, kijken, hij zelf volgt 467 mensen. En heeft al ruim 4000 tweets verstuurd. Hij is eh, met eh, Twitter begonnen op 29 mei 2009 en schrijft als commentaar net weer vrij. Denk er ook om met het plaatsen van foto's op het internet. Verwijder alle EXIF-gegevens van je foto's. Want daarin kan men veel uitlezen over bijvoorbeeld het type camera, de locatie waar de foto is genomen, etc. Eh, aan de hand van deze gegevens kunnen inbrekers heel snel de locatie traceren en voor je het weet staan ze voor je deur koppel op internet ook geen eh, Google Earth eh, posities aan je gegevens. Want eh, bedenk wel, ieder apparaat dat aan het internet gekoppeld is, heeft een uniek IP-adres. En dit adres wordt ook bijvoorbeeld weer met e-mail meegestuurd. En dit IP-adres is te lokaliseren. Dus kunnen ze op die manier zo weer zien waar je woont. Kunnen ze zo voor je deur staan. Ik heb ook nog een e-mail van Annemiek. Ik vind het lekker om naar de zomereditie van Donderslag te luisteren. Ik blijf dit jaar thuis en ik ga in januari volgend jaar naar Nieuw-Zeeland. Ik kan dus nu lekker luisteren. Ik heb ook een verzoekje. Mijn favoriete vakantieplaat is I Feel Fine van de Beatles. Kun jij die voor mij draaien? Nou, natuurlijk, dat gaan we doen. Heb je zelf nog iets te melden over je vakantie? Stuur het dan naar studio.radio501.nl er helemaal Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. Baby's good to me, you know she's happy as can be, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. Baby says she's mine, you know she tells me all the time, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. She's so I know she said so. She's in love with me and I feel fine. met deze. kamperen. Dat vind ik wel leuk. En als ik dan ga kamperen, dan laat ik mijn wagen vol met spullen. Dan zet ik mijn vriendin naast mij. dus niet die stroopwaven, maar die tackle. Die zet ik dan naast me. En dan krijgt ze van mij een treetje met 24 koude blikjes bier op de schoot. Wij komen aan bij de camping. Dan staat meestal na zes ruzies en drie kwartier staat de tent eindelijk. En dan begin ik dus, dames en heren, met het veilig drinken van de haringen. Zoals dat hier ook is geïllustreerd. Want de haringen zijn ontzettend handig om je ten te zetten. Maar je kan de gemeente je poten Dus wat doet u? U drinkt een blikje bier leeg. En u plaatst het omgekeerd over de haring. Het is dus ook heel belangrijk dat u een tent neemt met 24 haringen. Anders kom je niet uit. Hè? Nou, als ik dan zo'n beetje op de helft ben, zeg maar bij de twaalfde haring... dan maakt mijn vriendin maakt dan een maaltijd. Tenminste, die warmt een blik ravioli op. En het lege blik van de ravioli moet je trouwens niet weggooien hoor. Dan moet je niet weggooien, moet je bijhouden s'nachts. Nee, want als je 24 biertjes op hebt, dan moet je s'nachts oneindig veel pissen. En dan doe je dat in het lege blik van de ravioli dan kan we er steeds naar buiten. Kan ik het blijven leggen, ja toch? Als ik 24 biertjes op heb, dan eh, flikker ik meestal achterover in de tent. De volgende dag dan voel ik mij wat grieperig, wat zweterig. Dan blijf ik meestal voor de tent hangen. En de derde dag, tot slot dames en heren, de derde dag is een hele belangrijke dag. Dan moet u namelijk gaan verkassen, want dan begint het in de buurt al aardig naar de zeik te ruiken.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 En zij zette toen op de plaat Fred Astaire. van Rob Ricard. Het is bijna half bier en natuurlijk heb ik dan weer eventjes Rob Ricard opnieuw aan de telefoon. Hij zit weer klaar voor zijn fabuleuze plaatkeuze. En dat is natuurlijk wel weer in de zomersfeer. Want we zijn lekker aan het zomer hier in Donderslag bij Radio 501. En ik neem aan dat uh, Rob Ricard ook lekker aan het zomer is. Hallo? Hallo? Ah, daar ben je. Ik, ja, ik zit nog steeds op zolder. Ja. Nou. Nu, nu dus wel nog steeds. Niet meer, maar nog steeds. Nee, ik, nam ook aan dat je binnen een uur niet weg was. Nou, ook kappen. Maar het is niet zo. Ik zit op zolder en... Ja. Eh, ja, en wat doe je? Ja? Ik zat eigenlijk te wachten tot jij ging bellen, maar dat is nu al gebeurd. Dat is gebeurd, ja. ja. Want ja, dat gaat allemaal snel, jongen. Dat doet de redactie hier en die regelt het allemaal. Ik neem aan dat jij er ook iemand hebt die even de telefoon voor je opneemt. Nee, ik moet alles alleen doen. Ik oh. neem het vaak altijd op. Oh. Met Rob Ricard. Ja. Ja. En eh, Dick Wolthuis, uh, die, uh, die, werkt, techniek. die werkt niet meer bij jou? Ja, heel af en toe. Doet oh. hij wat achtergrondwerk. Oké. moet je luisteren, ik bel natuurlijk weer voor de fabuleuze platenkeuze. Eh, daar hebben we het eh, net in het eerste uur al even over gehad. Die tip ging, die, eh, die, had ik al gegeven, die tip. Ja, 1967, Nederlandse band. Het gaat over de zomer. Nou, ik ben zeer benieuwd wat ja, je... Maar er is, volgens mij mijn één band, tenminste die ik kunnen ontdekken... die onder het genre garage rock valt. Hoewel ik dan... Weet je wie het is? Nee, ik zou het niet weten. Outsiders. Oh, wacht Drie Outsiders. Van Wally Tax en zo. Ja, Wally Tax, ja. Hele bekende zanger. Ja, die band trouwens ook, was ook een hele bekende band. Nee, die, die eh, hebben ook een nummer gemaakt een keer. Die hebben ook een keer een nummer gemaakt. Wat Summer over de zomer gaat. Summer is hier. And you're so near, there's no need to worry. Oké, nou ja. Ik, denk, eh, nou, dat is wel leuk, omdat het zomer is. Ik heb hier eh, in mijn database wel een, een, een song binnengekregen. Een mp3 en er staat alleen maar de datum op en de tijd. En uh, fabuleuze platenkeuze. Dus dat zal hem moeten zijn. Dat is hem. Als jij hem nou weer eventjes heel eh, leuk aankondigt op zijn zomers voor de luisteraars, dan nou. ga ik hem starten. Eh, luisteraars, we zijn eh, nu toe aan een zomersplaatje. ja, we hadden net eigenlijk ook al een zomersplaatje, maar goed. nog een zomersplaatje dus, dit keer Summer is Here van de Outsiders uit 1967. Oké, ik spreek je volgende week weer. Misschien wel, ja. Oké, hoi. Summer is here and you're so the weather is fine. Summer is here and you're so near. Let's know that you're mine. Birds are singing, easily winging. It's a golden wonder day. The flower, the bee, and you and me, we're all feeling gay. Everything's okay, the sun in the sky. And you and I were often good like we knew we were Summer's here and you're so near Together we're fine Summer's here and you're so near The whole world is mine Softly singing, birds are winging. It's a golden wonder day. The flower, the bee, and you and me. We all agree you were made for me. The sun in the sky, and you and I. We're so happy together we could almost cry. There's no need to hurry, no need to hesitate. We're never too early, we are never too late. There's no need to worry, no need to hesitate. We're so much alive that we don't have to wait. is here and you're so near. The weather's fine. Summer's here and you're so near. Glad to know that you're mine. Birds are singing, easily winging. It's a golden wonder day. The flower to be and you and me, we all agree You were made for me, the sun and the sky And you and I, we're so happy together We could almost cry. There's no need to hurry We ain't got nothing to do We're doing the best we can, I'm loving you there's no need to worry The world is treating us right. We're so much in love as we wait for the night. As we wait for the night. Heerlijk, het is de zomerlijke radio hier bij Radio 5 501. En dat vieren we met Lubeka. Number, eh, mam, nee, Mambo number 5. Zo moet ik het zeggen. Lubeka. 1, 2, 3, 4, 5.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 zomaar van nummer 5, Mambo number 5. Gaan we naar nummer 19. En dan komen we aan bij de Rolling Stones. En dat nummer 19 heeft te maken met een nervous breakdown. En iets van de Stones uit 1966. Donderslag. En natuurlijk weer vandaag de vraag, wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor. Donderslag. Vandaag maken we gegrilde lamskoteletjes met geroosterde venkel. En dat is een hoofdgerecht voor vier personen. De volgende ingrediënten hebben we daarvoor nodig. één rode peper, zaden en de zaadlijsten daarvan verwijderen. 3 tenen knoflook en die dan fijn gehakt. 2 eetlepels gedroogde oregano. 4 eetlepels olijfolie extra vierge. Lamskoteletjes voor 4 personen. 1 sinaasappel en die moet worden schoongeboend. 2 venkelknollen. 4 tros en die moeten worden gehalveerd. Hiervoor heb je de volgende materialen nodig. Een vijzel, een grillpan, en een lage ovenschaal van ongeveer 25 bij 30 centimeter en die moet ingevet worden met olijfolie. We gaan dit als volgt voorbereiden. Hak de rode peper fijn. Doe dit eventueel met een paar rubberhandschoentjes aan, want als je in je ogen wrijft, dan brandt het je ogen uit. Wrijf in een vijzel de helft van de knoflook, 1 eetlepel oregano, de rode peper en zout naar smaak tot een pasta. Meng hierdoor twee eetlepels olie. Bestrijk dan de koteletjes ermee. Dek ze dan af en laat ze een half uur marineren op kamertemperatuur. We gaan het als volgt bereiden. Verwarm de oven voor op 225 graden Celsius. Rasp intussen het oranje van de sinaasappelschil en pers de vrucht uit. Snijd de venkelknollen elk in zes parten en leg ze in een ovenschaal met de tomaten ertussen. Strooi er 1 eetlepel sinaasappelrasp en de rest van de oregano en de knoflook overheen. Voeg dan peper en zout toe en besprenkel dit met 1 eetlepel sinaasappelsap en de rest van de olie. Rooster de venkel in de oven in 30 minuten gaar.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 Of ze zouden daarmee een toetje moeten bedoelen. Ik bedoel dat dat dus ook al in de complete maaltijd is inbegrepen. Dit is Radio 501. Is Radio 501. We luisteren nog steeds naar Radio 5 Lijn Donderslag zomereditie. We zijn er eh, tot eh, bieruur en zomereditie is tot 1 september. U kunt al uw verhalen insturen. Uh, Sharp Dress Man, Zizi Top, die staat nu klaar, of die hoor je al. We gaan naar het bieruur toe met Zizi Top en de rest. Londen is een stad die jij als vakantieganger deze zomer bezocht zou kunnen hebben. Londen is de hoofdstad en de grootste stad van zowel Engeland en het Verenigd Koninkrijk. In de regio Groot-Londen wonen ongeveer 7,5 miljoen mensen. Hiermee is Londen de stad met de meeste inwoners van de Europese Unie. Het hele metropoolgebied is nog groter en beslaat een gebied van ongeveer 8000 vierkante kilometer... met 12 tot 14 miljoen inwoners. Het centrum van Londen wordt London Town genoemd en daarover zingt Paul McCartney en Wings. donderslag op donderdag. Hey, hey hemel! Donderslag! Yeah! Rogie, bedankt! Rogie, bedankt! Yeah! Opgelucht? Echt? Opgelucht? Ja einde nadat Het is bijna 4 uur en dan gaan we zo weer overschakelen naar Studio de Koepoort. Mocht je eh, mij nog iets te eh, vertellen hebben, mail me dan. Ik ben zoals altijd de hele week te bereiken via e-mail 501rvd.gmail.com. Ook ben ik te bereiken via Hives, Twitter en Facebook onder de naam RVD501. Verdere informatie kun je vinden op wwwradio en op mijn weblog rvd501 www.web-log.nl. Ik deel het iedere week weer mee, dus nu ook. Deze zomer besteed ik aandacht aan de vakantie en de zomer en daarbij heb ik jullie steun nodig. Stuur je vakantie of zomerverhaal of anekdote naar me toe of vertel eh, wat jouw favoriete vakantieplaat eh, of zomerhit is. E-mail naar 501rvd.gmail.com Heb je e-mail van Radio 501? Stuur het dan naar studio.radio501.nl Tijd voor de dankpraat natuurlijk. Het Radio 501 team bedankt. Rob Ricard en Theo Vriet bedankt. En ook mijn redactieteam Anna Heijn, Jan en Fred bedankt. En jullie bedankt voor de e-mail en voor het luisteren. Het was me weer een waardig genoegen en volgende week ben ik er weer met een nieuwe zomerse donderslag. Zelfde dag, zelfde tijd, zelfde zender, Radio 501. En dan deze week weer de wekelijkse weekspreek Diefstal van een antieke klok is vooral een ramp omdat je dan opnieuw moet behangen. Dat was hem weer. Tot de volgende keer. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. Donderslag op donderdag. Helder hemel. Het was overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. Nou, en ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk, hè? Ja, bijzonder. we'll me again.